Vijf uur. En het wel met het NOS-journaal. Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. De afgelopen tijd kwamen er allerlei incidenten naar buiten bij de corporaties. En er waren berichten over extreem hoge beloningen voor sommige directeuren. De Tweede Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. De Kamer wil nu een grondig onderzoek naar het hele systeem van beheer en toezicht. En ook naar de rol van banken en gemeenten. Het kabinet probeert niet langer de politietrainingsmissie in Kunduz uit te breiden. Een kamermeerderheid ziet er niets in. En volgens Haagse ingewijden zet het kabinet het plan daarom niet door. Het kabinet had plannen om ook grenspolitie te gaan trainen. Bovendien zouden ook recruten buiten Kunduz moeten worden opgeleid. Maar een kamermeerderheid is daar dus tegen. Doordat er minder asielzoekers zijn, worden drie asielzoekerscentra gesloten. Daarmee verdwijnen 3600 opvangplaatsen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. De centra die dichtgaan staan in Apeldoorn, Markelo en Vught. Vorig jaar was er ook al een reorganisatie, toen werd besloten zeven asielzoekerscentra te sluiten. Vorig jaar vroegen ruim 11.000 mensen om asiel, dat was 13% minder dan in 2010. Koningin Beatrix heeft de nieuwe kazerne van de explosieve opruimingsdienst Defensie in Soesterberg geopend. Het was haar eerste openbare optreden na het ski-ongeluk van Prins Friso op 17 februari. De koningin heeft haar werk afgelopen maandag hervat. Friso is vorige week donderdag van Leg vervoerd naar Londen. Daar is hij opgenomen in een gespecialiseerde kliniek. De website van het Vaticaan is lamgelegd. Italiaanse hackers van de groep Anonymous zegt dat het is gedaan uit protest tegen de corruptie van de Rooms-Katholieke Kerk. Het is geen actie tegen het geloof, zeggen ze. In een reactie zegt het Vaticaan dat er sprake is van een technische storing. Het weer vanavond geleidelijk droog. Vannacht wordt het in het binnenland rond het vriespunt. Morgen overdag eerst zonnig, maar smiddags bewolking met wat buien en het wordt een graad of acht. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 195 kilometer file. Het regenachtige weer zorgt voor meer en langere files. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Alfred Bunschoten 10 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen 6. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 8 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 7 en verderop bij Driebergen nog eens 6 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij de Alfred Berkel Rode Reis 8 kilometer. A15 Europort Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 9. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht Oost nog eens 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda, bij Rotterdam Feyenoord 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt plein 8 en verderop bij Moordrecht nog eens 6 kilometer.